Jobboot met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie wil meer doen aan voorlichting over het virus. Zwangere vrouwen moeten weten welke afwijking het Zika-virus kan veroorzaken... en foetussen moeten beter worden gecontroleerd op afwijkingen aan de schedelgroei. Zika wordt voornamelijk verspreid door muggen. Zo'n 200.000 ouderen worden waarschijnlijk vanaf volgend jaar gekort op hun pensioenuitkering. Door de lage rentestand en de slechte beleggingsresultaten hebben veel pensioenfondsen weinig reserves. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. De verwachting is dat de pensioenen bij 27 fondsen een half procent omlaag gaan. Dat betekent zo'n 5,5 euro per maand. Grote pensioenfondsen als ABP en Zorg en Welzijn hoeven, zoals het er nu naar uitziet, volgend jaar nog niet te korten. Het Openbaar Ministerie heeft tien maanden celstaf geëist tegen een jihadverdachte uit Huizen. Het OM acht bewezen dat de man naar zijn inmiddels overleden broer in Syrië wilde afreizen. Twee jaar geleden werden in Huizen twee echtparen opgepakt die van plan zouden zijn met hun kinderen naar Syrië te vertrekken. Tegen twee, drie van hen was te weinig bewijs voor vervolging. De man die vandaag voor de rechter stond had volgens het OM een harde schijf in zijn rugzak waarop informatie stond over overlevingstechnieken en wapens. Rusland heeft de VS gevraagd om samen de opstandelingen in Syrië vanuit de lucht aan te vallen. De aanvallen zouden al volgende week woensdag moeten beginnen. Volgens de Russische defensieminister moeten niet alleen luchtaanvallen worden uitgevoerd op terreurorganisatie Al-Nusra, maar ook op alle wapenconvooien. Volgens Moskou is het verzoek aan de VS gedaan met instemming van de Syrische president Assad. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het Russische verzoek. En dan het weer. Van het westen uit droog en af en toe wat zon. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen bewolkt en geregeld zon. Wel hogere temperaturen. Het wordt 20 tot 24 graden. Zondag weer kans op buien. Daarna minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is de meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en Eembrugge 9 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch kom je in de file tussen knooppunt Ouderijn en Waardenburg. In totaal is dat zo'n 21 kilometer. Je hebt ook heel veel vertraging daar. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht...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 Het recept voor het komend weekend en uiteraard is dat een stampotje. De column van Nel Kerkman en het gedicht van vandaag. En in het tweede uur het weer voor het komend weekend. De leus van vandaag is... Mensen leven liever met een probleem dat ze niet kunnen oplossen... dan een oplossing te aanvaarden die ze niet begrijpen. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u veel plezier. ik start vandaag met de Dire Straits Brothers in Arm... gevolgd door Alan Pearson Project Old and the Wise. shadows approaching me. 21 mei wordt het een groot feest bij William Pub. Met veel goede drankjes en hapjes en natuurlijk met muziek. Het feest begint om half negen s'avonds en tijdens deze avond heb je de vijfde shoot gratis. De gratis entree en het einde is om 1 uur s'nachts.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 We crave a different kind of buzz. Let me be your. live that fantasy. Als u op 4 juni naar Theater de Krocht komt, 8 uur s avonds, zal u dit liedje zeker horen bij het jubileumconcert van de popgroep de Beach Pop Singers uit Zandvoort. De deur van het theater is open om half acht en de kaarten kosten 8,50. Zijn verkrijgbaar bij de Bruna of 4 juni bij de kassa van Theater de Krocht. Het popkoor, onder leiding van dirigent Arno Westenburger, brengt een zeer gevarieerd programma. Van Help van de Beatles tot het land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot. Het popcorn zal live begeleid worden door een fantastisch combo. In mijn programma Zandvoort draait door van aankomende vrijdag... zullen de jubilarissen Marijke van Wonderen en dirigent en medeoprichter Arno Westenburger te gast zijn. Dus alle reden om aanstaande vrijdag, 27 mei, om half vijf te luisteren bij ZFM. vandaag is ons gedicht van Rita Troost-Grapendaal. Uit de bundel Fladderend naar de overkant. Lentekriebels. De kriebels van de lente. De knoppen barstens vol. Tintelende vibratie. Brengen mijn hart op hol. Vol verwachting strijk ik neer. De boulevard is mijn terrein. Opgedoft en hitsig. Kijk ik wie daar zijn. Parmantig, overmoedig, drentel ik gezwind vasthoudend en opdringerig, zodra mijn oog iets vindt. Mijn borst hoog opgestoken, draai ik om haar heen. Gooi alles in de strijd, ik wil haar, voor mij alleen. De kapers op de kust, ik van leer. Hoe halen ze het in hun krop? Haar gunst is wat ik begeer. Als de strijd dan is beslist, koer ik zachtjes in haar oor. Want weet je, tortelduifjes, tortelen de hele zomer door. is al duidelijk in zicht. Heb ik al mijn kruid al eens verschoten? Heb ik al mijn kansen al verspeeld? Op een tweede eerste indruk is aan mij heel goed besteed.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 Dat het is mijn examentijd. Wat een zenuwentoestand. Er waren altijd een paar vakken die mij niet goed lagen. Schoolexamens. Daar hoef ik mij niet meer druk over te maken. Die tijd ligt jaren achter mij. Onze oudste kleindochter, Steffi, is nu aan zet. En zit te zweten om haar HAVO-diploma te halen. Ik heb haar als oppepper een kaartje gestuurd. Je kan het! Mijn MAVO-diploma haalde ik met gemak. En wat was ik blij met het felbegeerde papiertje. Vooral omdat ik als volwassene terugging naar de schoolbanken. En met mij nog meer vrouwen. Destijds was de moeder MAVO erg in trek. Er waren zelfs twee klassen in het gemeenschapshuis. Het was er altijd gezellig en we hebben vreselijk gelachen. De leraren hadden het moeilijk met zo'n jolige groep vrouwen. Ik weet nog goed het commentaar toen meester Terwe het schoolbord met een wisser schoonmaakte. En hij het verzoek kreeg om ook bij ons de ramen te komen doen. We waren ook zeer begaan met elkaar. Als het een het moeilijk had en twijfelde of ze wel door zou gaan... dan stond er een groepje met een bosje bloemen voor de deur voor het eindexamen begon, zijn wij met z'n allen naar Tessel geweest. Met een piepjonge leraar adreskunde. Nog nooit heb ik zo'n pret gehad. Het was keihard leren en vaak afzien, omdat ook het gezin je aandacht opeiste. Maar wat waren wij blij met ons diploma. Het was feest en de vlag ging uit. En aan de vlag hing geen één, maar twee schooltassen. Want onze oudste dochter had ook haar MAVO-diploma gehaald. Nog een weekje en dan zit het eindexamen erop. Sommigen gaan de wijde wereld in of kiezen voor een plek in de maatschappij. Anderen gaan verder met de studie en dan is het spannend of je ingelood wordt. Met het diploma op zak ben je kind af. En kijk je later, net als ik, terug op een leuke periode. In ieder geval, succes! Nel Kerkman. evenementenkalender van deze maand. De 28e en de 29e Benelux Open, circuitpark Zandvoort. De 29e de voorjaarsmarkt, centrum Zandvoort van 10 tot 6 uur. De 29e Jazz aan Zee, met pianist Martijn Schok. Talessa aanvang om 4 uur middags. De 29e de 10.000 stappenwandeling. Vertrek en verzamelpunt Anytime de Oude Halt, Vondellaan om 10 uur. De 29e, muziek op zondagmiddag. Met singer-songwriter en cabaretier Misha Corti. En onder andere aan Oosterparkstraat 44, aanvang om 4 uur s middags. De derde tot de vijfde, familiedagen drive bij Max Stappen, circuitpark Zandvoort.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 En daar is hij dan weer, op velers bezoek, het stampotje. Tja, tja, tja. Ja, wat zullen we eten? Tja, tja, tja. Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. onthoud het goed, onthoud het goed. Het is de groente die het hem doet. En vandaag weer op vele verzoek een stampot. Een lentestampot met kaasnietsels. Een vegetarisch hoofdgerecht. Wat heb je nodig? 50 gram boter, 1 kilo kruimelige aardappelen, geschild in blokjes, 100 milliliter warme melk, 1 zakje andijvie, grof gesneden van 450 gram, 150 gram wortelsalade, 2 eetlepels bladpeterselie, fijn gehakt en vier kaasnitzels. Smelt 25 gram boter in een pan en schep de aardappelblokjes erdoor. Verwarm ze, al omscheppend, 1 minuut. Schenk er 100 ml water bij en kook de aardappelblokjes in 10 minuten gaar. Stam de aardappelen met het vocht met een stamper fijn. Voeg al roerend de melk toe en roer tot een fijne puree. Schep hand voor hand de andijvie en de wortelsalade door de puree warm de stampot door tot de andijvie begint te slinken. Roer de peterselie door, breng op smaak met zout en peper. Verwarm 25 gram boter in een koekenpan en bak de kaarsnitzels in 4 tot 6 minuten goudbruin. Schep de andijvie stampot op borden en leg de kaarsnitzel erop. Eet smakelijk. U kunt dit recept nalezen op Facebookpagina Muziek Boulevard Live. to Z. There is no question. ZFM. 29 mei aanvang om 4 uur s middags tot 6 uur s avonds. Iedere laatste zondagmiddag van de maand bent u van harte welkom... op het muziekmiddag van Studio Anthony. Met dit keer optredens van Misha Korti, sing- en songwriter en cabaretier. Clara Dorty zingt, met begeleiding van gitaarleraar Wout Agen... en dichter Alvin Mubarak leest uit eigen werk voor. Presentatie is in handen van zangleraar Orno van Dijk. Iedereen is van harte welkom en als altijd is de toegang gratis. Stichting Studio Anthony, Oosterparkstraat 44.